verschillende wegen rond de stad Durango in het midden van Mexico. De bijbehorende lichamen zijn nog niet gevonden, maar volgens de politie gaat het om jonge mannen. Vermoedelijk zijn ze het slachtoffer van drugsmoorden. In Mexico is in de laatste vier jaar zo'n 25.000 mensen omgekomen door drugsgeweld. Het contract van de Argentijnse voetbalcoach Diego Maradona wordt niet verlengd. Maradona was twee jaar lang coach van Argentinië en moest dat land deze zomer aan de wereldtitel helpen. Verder dan de kwartfinale kwamen de Argentijnen niet. Ze verloren met 4-0 van Duitsland. De Argentijnse voetbalbond zegt dat die nederlaag niet de reden is voor het beëindigen van de samenwerking. Maradona kon zelfs voor vier jaar bijtekenen. Maar hij eiste dat zijn hele staf dan ook moest blijven. En de voetbalbond was het daar niet mee eens.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 Als president Obama zijn handtekening zet, kan het geld ook daadwerkelijk worden besteed. Het wetsontwerp dat in stemming kwam kreeg vooral de steun van de Republikeinen. De Democraten zijn verdeeld over hoe het verder moet met de oorlog. Obama had in februari al om het geld gevraagd, maar de democraten hielden de stemming maandenlang tegen. Met de extra uitgaven die nu zijn goedgekeurd zijn de kosten voor de oorlogen in Afghanistan en Irak tot astronomische hoogte gestegen. Sinds 2001 hebben ze al meer dan 1000 miljard dollar gekost. De Mexicaanse politie heeft acht mensenhoofden gevonden. De hoofden lagen langs verschillende wegen rond de stad Durango in het midden van Mexico. De bijbehorende lichamen zijn nog niet gevonden, maar volgens